De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg adviseert dat aan het kabinet. De Raad noemt de numerus fixus uit de tijd, omdat er nu een tekort is aan artsen. De toestroom werd in de jaren 60 beperkt om te voorkomen dat er te veel artsen zouden zijn. Bovendien hadden de ziekenhuizen te weinig stageplaatsen. Dat is allemaal veranderd, waardoor de loting kan worden afgeschaft, vindt de Raad voor de Volksgezondheid. Jaarlijks worden enkele honderden studenten ingelood voor de studie geneeskunde. In het advies aan de ministers Klink en Plasterk staat verder dat degenen die zich na de artsopleiding willen specialiseren zouden moeten meebetalen aan de vervolgstudie. Klink en Plasterk krijgen het advies morgen. In de Culemborgse wijk Terweide is verdeeldheid over de gezamenlijke aanpak van de onrust. Afgelopen week is afgesproken dat na de rellen in de nieuwjaarsnacht... Molukse en Marokkaanse Nederlanders samen gaan proberen de rust te herstellen. Nu blijkt dat een deel van de Molukse Nederlanders daar geen vertrouwen in heeft en een petitie heeft aangeboden aan de burgemeester. Daarin schrijven ze dat Marokkaanse jongeren het probleem zijn. De Marokkaanse gemeenschap gelooft nog wel in de gezamenlijke aanpak en betreurt de harde woorden in de petitie. UNICEF is in Haiti begonnen met het registreren van weeskinderen. Minderjarige kinderen die in een eentje door de straten van Port-au-Prince zwerven... worden meegenomen naar een opvangplaats. Daar krijgen ze voedsel, verzorging en onderwijs. Veel kinderen hebben grote problemen, zegt het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Veel zijn seksueel misbruikt of ze zijn gewond zonder dat ze ooit bij een dokter zijn geweest. Ook zijn er zuigelingen die hun ouders hebben verloren. UNICEF gaat eerst op zoek naar familieleden van de kinderen. Worden die niet gevonden, dan wordt bekeken of ze kunnen worden geadopteerd.